Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet wil toch een minister naar het WK voetbal in Qatar sturen. Vanwege de huidige energiecrisis zou de oliestaat volgens het kabinet... een te belangrijke partner zijn om weg te blijven. De meerderheid van de Tweede Kamer nam eerder een motie aan... tegen het sturen van een afgevaardigde naar Qatar. Het definitieve besluit valt volgende week. en Dan moet ook de naam bekend worden van de minister die erheen gaat. Mensenrechten worden in het land niet gerespecteerd... en volgens onderzoeksjournalisten kwamen duizenden arbeiders om... bij de voorbereidingen van het WK. Door de aanhoudende overstromingen in Nigeria zijn sinds de zomer al zeker 500 mensen om het leven gekomen. Rode Kruismedewerkers spreken van de ergste overstromingen in het land in decennia. Ongeveer 90.000 huizen staan onder water en de toevoer van voedsel en brandstof ligt stil. In totaal zijn er 1,4 miljoen mensen door de overstromingen getroffen. In Malta zijn twee broers veroordeeld voor de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galicia. Ze kwam in 2017 om het leven door een autobom. De broers hebben bekend de bom te hebben geplaatst en kregen allebei 40 jaar cel. Galicia deed onderzoek naar corruptie in Malta. Vorig jaar kreeg een andere verdachte al 15 jaar cel. Een rijke zakenman is de vermoedelijke opdrachtgever voor de moord. Tegen hem is levenslang geëist. Vanwege de moord stapte premier Muscat een paar jaar geleden op. Op de WK baanwielrennen in Frankrijk heeft Jeffrey Hoogland goud gewonnen op de kilometer tijdrit. Hij was ruim een seconde sneller dan de nummer 2 en 3, een Fransman en een Spanjaard. Hoogland was al favoriet. Bij zijn vorige twee deelnames werd hij ook al wereldkampioen op dit onderdeel. En er was nog een Nederlandse gouden medaille voor Juri Havik. Die won verrassend op de puntenkoers. Het weer, vooral in het oosten nog regen. Al klaart het op steeds meer plekken op. Er kan lokaal wat mist ontstaan. Vannacht koelt het af naar een graad of 11.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 If you got love for them gangsters, let me hear you one time if you are damn what's wrong. If you got love for them gangsters, let me hear you one time if you damn what's wrong. If you got I get paid for the way that I kick this like a G-star, an OG-star. A real player ain't easy lazy, and I live my life straight crazy. Don't need no punk fools paying me, and broke groupies and hoochies don't phase me. Let's take a trip, just sit back and light a spliff with this, and don't slip on a funky dope track. Jump back, strapped with a fat the sack and a seven eight black, don't clean. Gangsta lean, I got green, but I serve dubs like it ain't no thing. I hang with OG players, don't set tricks, or you might get what we call a rat pack. I don't slack when it come to street. I kick real G funk to a gangster beat. It's so sweet when you got money to spend. I got a proper big tilt and a fly big fence. I make ends, spend my dough on mofo. That's how how it is and that's how it goes. Act like you know when I drink real slow, giving love to the players that I know is real G. If you got love for the gangsters, let me hear you one time if you're down for the rhyme. If you got love for the gangsters, let me hear you one time if you're down for the rhyme. If you got love for the gangsters, let me hear you one time if you're down for the rhyme. If you got love for the gangsters, let me hear you one time if you're down for the rhyme.